Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zoektocht in Airlines wordt binnenkort afgebouwd... tenzij er snel nieuwe aanwijzingen worden gevonden. Dat zeggen de Australische autoriteiten. Vlucht MH370 verdween ruim een jaar geleden en er is nog geen enkel spoor van het toestel gevonden. Aangenomen wordt dat het vliegtuig ten westen van Australië in de oceaan is gestort. In april was er een gebied van 60.000 vierkante kilometer uitgekampt, ruim anderhalf keer Nederland. Daarna werd besloten het zoekgebied nog eens met eenzelfde omvang uit te breiden. Daar blijft het nu bij. De blunder van het Amerikaanse leger met anthrax blijkt veel groter dan gedacht. In totaal hebben zeker 51 laboratoria per ongeluk levende anthraxbacteriën toegestuurd gekregen. Vorige week werd nog gesproken van 24 laboratoria. In Zuid-Korea moesten 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis uit voorzorg worden behandeld. En nu is gebleken dat de levende bacteriën ook naar laboratoria in Australië en Canada zijn gestuurd. Het hadden inactieve en dus ongevaarlijke anthrax monsters moeten zijn. In Brazilië zijn twee brandweermannen veroordeeld voor de brand in een nachtclub twee jaar geleden. Daarbij kwamen 242 mensen om het leven. De brandweermannen kregen een celstraf van een jaar, onder meer omdat ze bij de vergunningaanvraag hebben gerommeld met de brandveiligheidseisen. De brand in Santa Maria brak uit tijdens een concert. De zanger van de band hield een fakkel te dicht bij het plafond, waardoor dat in brand vloog. Veel mensen stikten in de rook die vrijkwam en ook werden veel bezoekers onder de voet gelopen. Er lopen nog rechtszaken tegen de eigenaren van van de Braziliaanse club en tegen twee leden van de band. Het weer, het is vannacht droog, minima tussen 4 en 8 graden.